Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vijf landen hebben zich bereid verklaard om de 42 migranten van de Sea-Watch 3 op te vangen. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft dat bekendgemaakt via Twitter. Het zijn Finland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Portugal. Italië wilde het schip niet toelaten. De regering zei dat Nederland de groep maar moest opnemen... omdat het schip onder Nederlandse vlag vaart. Deze week voer het schip toch naar het Italiaanse eilandje Lampedusa. Daar zitten de opvarenden nu in een tijdelijke opvang... tot ze verder kunnen naar vijf andere landen. Het Rotterdamse meisje Hania, dat sinds gistermiddag werd vermist, is terecht. Ze zat in het Hilton Hotel in het centrum van Rotterdam. Ze is ongedeerd. De Amerikaan, die in verband met de verdwijning werd gezocht, was bij haar in het hotel. Hij is aangehouden. Een Amerikaanse neonazi die in Charlottesville met zijn auto inreed op een menigte betogers is veroordeeld tot levenslang. In augustus 2017 waren rechtsextremisten de straat opgegaan om te protesteren tegen het verdwijnen van een standbeeld van generaal Lee uit de Amerikaanse burgeroorlog. Ook tegen betogers waren de straat opgegaan. Fields reed met zijn auto hard op hen in. Een vrouw van 32 kwam om het leven, tientallen anderen raakten gewond. Fields had al schuld bekend om de doodstraf te ontlopen. Verschillende mensen laten op sociale media eh, melden dat ze een meteoriet hebben gezien. Vanuit het hele land komen vanavond zulke berichten. Van het Groningse Kropswolde tot aan het Brabantse Beek en Donk. Er wordt ook gesproken over doffe knallen. Tot besluit het weer. Vanavond en vannacht op veel plaatsen helder. En het is 10 tot 14 graden.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 si si foi que un día só me fez llorar cuando estará a lembrar de amor que un día não soube cuidar? Cuando estará a lembrar de amor que un día não soube I be loved. never thought le disjockey Zach est de retour.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 interesa, bien mala traviesa con esa hermosura de pies y Así date la vuelta, mami, suéltate el pelo pa' date la vuelta, mami. tan perfecta que bien te ves. Qué bien te ves. Ven y date la vuelta por mí otra vez. We go together. Better than birds of a feather, you and me. We change the weather. Yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark inside my brain And baby, you know it's obvious I'm a sucker for you Say the word and I'll go anywhere blindly I'm a sucker for you for you sucker for you.